Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een zeldzame aardbeving in Melbourne. De inwoners van de Australische stad werden opgeschrokken door een aardbeving met een kracht van 6. En dat is zeldzaam. Volgens experts komen aardbevingen nauwelijks voor in dat gebied. Ook deze presentatoren van een ochtendshow werden erdoor overvallen. If, if it's too, um... Oh, I've never had earthquake, never before. Uh, scary. Ja, voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, wel is er schade aan gebouwen. In opsporing verzocht zijn gisteravond beelden vertoond van de overvallers... die in mei het huis binnengingen van PSV-spits Eran Zahavi. Ze kwamen op de fiets, gingen daar ook weer op weg... en de politie vond in de gang een mondkapje. Op dat mondkapje en ook op de fietsen is DNA aangetroffen. Maar dat heeft er tot nu toe helaas nog niet toe geleid... dat wij de identiteit van een van die overvallers hebben kunnen achterhalen. De twee overvallers hielden de vrouw en kinderen van Zahavi onder schot. Bij de vrouw werd ook haar haar afgeknipt en namen geld, sieraden en drie Rolexen mee. Veel coronamaatregelen verdwijnen komend weekend bij pretparken. Maar er is er eentje die blijft, meldt het AD, het reserveren. Pretparken en dierentuinen zeggen dat ze de drukte zou eigenlijk heel goed kunnen regelen. Je hoeft je corona-check-app er niet bij te pakken. Dat hoeft alleen in de horecazaken in de parken. En het is natuurlijk de dag na Prinsjesdag. Eh, dat betekent dat de partijen in de Tweede Kamer mogen schieten op de plannen van het kabinet. Vandaag is de eerste van twee dagen vol debatten. En dan laten de partijen weten waar ze het allemaal niet mee eens zijn. GroenLinks en de PvdA willen bijvoorbeeld dat er iets wordt gedaan aan de hoge huren. Wie je ook spreekt, iedereen heeft het over het, gebrek aan betaalbare huizen. De huren gaan door het dak. Eh, jonge mensen kunnen, ja, wonen noodgedwongen heel lang bij hun ouders. Het liefst had een nieuw kabinet dit allemaal geregeld. Dat was veel beter geweest. Dat is er nu niet en nu moet de Tweede Kamer het doen. Ze willen dat woningcorporaties minder belasting gaan betalen... in de hoop dat die dan ook minder huur gaan vragen... en meer geld hebben om nieuwe huizen te bouwen. Het weer, nou pas op als je de weg opgaat In het noorden en midden van het land geldt code geel. Dichte mist daar. Die trekt vanzelf een keer op en dan wordt het zonnig en warmer dan gisteren. Zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het gaat goed op de weg. Je kunt vrijwel overal zonder problemen doorrijden. Let wel, in het noorden en midden van het land komt plaatselijk zeer dichte mist voor. Daarnaast de eerste file in de regio, die is te vinden op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer, omdat er wat een en ander op de weg ligt.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 dancing in the dark again. Is anyone gonna go dance up on the roof? Coming up, we can get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? Yeah. dancing in the garden.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 China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president in een toespraak tot de VN. De PvdA en GroenLinks gaan vandaag tijdens het debat over de kabinetsplannen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen.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 Sweetness, look on the girl, them a dress. All the man, them a say them impressed. Niceness, when the girl, them a wear. Sweet, oh my sweet, sugar for sugar, heart. mijn vriend. jouw keuze ZFM. It is yours I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at past three, a lion in the morning sun. One day I'll get and sit in my chair, in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these gravies for a drink? Whoa. my brain. Lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night.